Drie uur. Lot met het NOS Journaal. Nederlandse vliegmaatschappijen blijven moeilijk doen als klanten geld terug willen... voor een geannuleerde vlucht in plaats van een voucher. Dat zegt de Consumentenbond. Als een vlucht niet doorgaat heb je volgens de Europese regels recht op het geld terug. Onder meer Transavia, KLM en Corendon houden zich niet bij alle vluchten aan die regel. In eerste instantie wilde de regering gedogen dat maatschappijen alleen vouchers aanbieden... maar na kritiek van de EU stapte de overheid af van dat beleid. De Consumentenbond wil dat er harder wordt opgetreden. Het aantal coronapatiënten dat in ziekenhuis ligt of heeft gelegen is gestegen met 11, zegt het RIVM. Gisteren waren er 12 nieuwe opnames. Het aantal geregistreerde sterfgevallen nam toe met 15. Het totale dodental staat op 6005. Vorig jaar zijn bijna duizend Nigeriaanse asielzoekers verdwenen uit Nederlandse opvangcentra. Dat blijkt uit onderzoek van het VPRO-radioprogramma Argos en NRC Handelsblad. Er zijn veel signalen dat deze mensen het slachtoffer zijn geworden van mensenhandel. De asielzoekers zouden gedwongen worden tot prostitutie of drugshandel. In februari bleek al dat er meerdere zwangere Nigeriaanse vrouwen zijn verdwenen uit de opvang. De politie houdt er daarom ernstig rekening mee dat er baby's zijn verhandeld. In België zijn op verschillende plaatsen standbeelden van koning Leopold II beklad of vernield. Aanleiding zijn de protesten na de dood van de zwarte arrestant George Floyd in de VS... in combinatie met de aankomende viering van 60 jaar onafhankelijkheid van Congo. Koning Leopold voerde een gewelddadig bewind in de toenmalige Belgische kolonie. De zwarte bevolking van Congo werd tientallen jaren uitgebuit en gemarteld. Het weer, buien, soms met hagel en onweer. Ook wat opklaringen en het wordt 12 tot 14 graden. Morgen eerst vrij zonnig, later weer buien, vooral in het westen. Verder veel wind en 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.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 En alleen als het echt noodzakelijk is, nemen we het openbaar vervoer. En met klachten blijf je natuurlijk thuis. Want alleen als we onszelf en elkaar goed beschermen, gaan er steeds meer deuren open. Alleen samen krijgen we corona onder controle.